Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Vliegmaatschappij Transavia heeft een vrijwillige vertrekregeling aangekondigd. Net als bij andere maatschappijen is er bij Transavia veel minder werk door de coronacrisis. En het bedrijf verwacht dat er ook volgend jaar nog steeds minder wordt gevlogen. Transavia zegt met de vertrekregeling gedwongen ontslagen te willen voorkomen. De vergoeding is maximaal 18 maand salarissen, afhankelijk van het aantal dienstjaren. Vakbond VNC is boos omdat de regeling niet is besproken met de bonden. Het RIVM meldt drie nieuwe doden als gevolg van het coronavirus. Daarmee komt het geregistreerde dodental op 6100. Gisteren werden twee doden gemeld. Afgelopen etmaal zijn vijf coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen... en het aantal besmettingen is met 111 gestegen naar bijna 50.000. Europese medicijnautoriteiten hebben virusremmer Remdesivir goedgekeurd voor gebruik bij coronapatiënten... Het is bedoeld voor mensen die met een longontsteking in het ziekenhuis liggen en extra zuurstof nodig hebben. Zij herstellen door het middel gemiddeld vier dagen eerder, al dus de Nederlandse medicijnautoriteit. Remdesivir is ontwikkeld als medicijn tegen ebola. Het remt de aanmaak van nieuwe virusdeeltjes af, waardoor een infectie zich minder snel ontwikkelt. De vakbonden juichen de bonus voor de zorg toe, maar blijven aandringen op een structurele loonsverhoging. We leggen onze hesjes nog niet in de kast, zegt FNV Zorg. De bonden vinden 1000 euro netto wel een mooi bedrag... omdat ook schoonmakers, ambulancepersoneel en medewerkers in de jeugd- en gehandicaptenzorg profiteren. Maar het is niet voldoende om het achterstallig onderhoud weg te werken, zegt vakbond Nu91. Volgens minister De Jonge komen zo'n 800.000 mensen voor de bonus in aanmerking. Het weer, het is zonnig en tropisch met 28 tot 31 graden. Er kunnen stapelwolken ontstaan, maar het blijft droog. Vanavond blijft het lang warm. Morgen nog wat warmer dan vandaag, maar dan kan later op de dag in het zuiden een forse regen- of onweersbui vallen. In het weekend is het een stuk koeler.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 Zoveel nieuws, zo stil is het op straat. Elleboog was nooit zo beschaafd en er is veel meer raars Ik wil mijn moeder met een trill in de stem. Door wat er moest van de minister-president. Goed bedoeld, het best een beetje eng.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 Just need you to tell me we're alright, tell me we're okay. je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça, le monde est type Tu croyais quoi On Qu'on se plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire.